uur. Sit van der Linde met het NOS Journaal. De coalitie heeft nog geen akkoord op hoofdlijnen over de voorjaarsnota... maar heeft het overleg voorlopig wel afgerond. Dat heeft tot in de nacht geduurd. Premier Rutte zei na afloop dat er de komende weken met de oppositie gepraat wordt... over de begroting waarvoor 10 tot 15 miljard euro gevonden moet worden. De coalitie wil volgens Rutte, anders dan andere jaren, op zoek naar breder draagvlak in de Kamer. Daarna pakken de coalitiepartijen het overleg in mei weer op. Een Duitse man is officieel aangewezen als verdachte in de verdwijningszaak van Madeleine McCann in Portugal in 2007. Over de identiteit van de man is niets bekendgemaakt. Duitse media schrijven dat het om zedendelinquent Christian Broekner gaat. Die werd twee jaar geleden ook in verband gebracht met de zaak, maar is daarvoor nooit aangeklaagd. Rusland heeft een Oekraïns voorstel voor een wapenstilstand verworpen, zegt president Zelensky. Oekraïne had voorgesteld om tijdens orthodox Pasen dit weekend de wapens neer te leggen. Eerder deze week wees Rusland een vergelijkbaar voorstel van de VN ook af. Rusland zei toen te vrezen dat Oekraïne een wapenstilstand zal misbruiken om zichzelf te bewapenen. De Belastingdienst heeft omstreden software om fraude op te sporen vaker gebruikt dan gemeld. Staatssecretaris De Vries heeft de autoriteit persoonsgegevens op de hoogte gesteld. Die toezichthouder oordeelde al eerder dat gebruik van de software leidt tot discriminatie. Zo pikte het systeem mensen met een niet-Nederlandse achtergrond er vaker uit voor extra controle. De nieuwe streamingsdienst CNN Plus houdt na een paar weken alweer op te bestaan. Er zouden te weinig abonnees zijn. Ook speelt mee dat het nieuwe fusiebedrijf Warner Bros. Discovery liever één grote streamingdienst wil. Daarom worden binnenkort ook HBO Max en Discovery Plus samengevoegd.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 Try to let a dog know who really running things. finna get the party lit. Why do you Someone's burst their bubble, but we'll be getting by alright. Uh, uh. up to heaven, but I'm stuck here. sounds, no signal flow.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 and some shining stars zat op hockey en is blond, dus ik meteen verkocht. Ik ben ook niet van ton. en dansen dat ze kon, is niet normaal. Ze viel meteen op in de zaal, dus ik ging naar haar toe. Ik zei, wat ga je doen? Want wij hebben zo'n after met de crew. Je vriendin is oké, okay, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix ze wat twee. En in de weken daarna was alles koek en heid. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Het allerliefste sta ik op. En ben ik weg, doe ik alles op de pof. Van met alle respect, dik altijd niemand. En ook nog ananas dan. Ze valt door de man, maar aan de andere kant. Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn? Ging ze vast niet eens op date met mij, dat is dan ook weer zo. Al is het weer zo, ik ga naar buiten. En natuurlijk lieverd iedereen, verdient een tweede kans. Maar jou neem ik nooit meer mee naar een restaurant. Leek zo perfect doordat ze zei, doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee. Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op haar afgeknapt. Het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel. Heb ik me niet een beetje aangesteld? Pizza met ananas is discutabel. Maar die zoete witte wijn die moet van tafel. Het leek zo perfect doordat ze zei... Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Wie had dat gedacht?